Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer mensen verhuizen vanuit de Randstad naar andere delen van Nederland. Vorig jaar vertrokken er volgens het CBS 75.000 mensen uit de Randstad... terwijl er 53.000 mensen naartoe verhuisden. Het aantal vertrekkers uit de Randstad stijgt al sinds 2014. Veel mensen blijven in de Randstad werken, maar gaan er net buiten wonen. Bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland, op de Veluwe of in Zeeland. Jongeren verhuizen nog altijd vaker naar de Randstad toe, bijvoorbeeld om te studeren. De totale bevolking van de Randstad blijft groeien, onder meer door geboortes en immigratie. De Franse tekenaar Jean-Jacques Sampé is overleden. Hij werd vooral bekend als tekenaar van Le Petit Nicolas. Hij begon de verhalenserie over een scholier in 1954 als strip. Later werden het geschreven verhalen waarbij Sampé de tekeningen maakte. Sindsdien geldt hij als een van de grootste illustrators van Frankrijk. Hij tekende voor bekende Franse tijdschriften als L'Express en Paris Match... maar maakte ook meer dan 70 voorpagina's voor het Amerikaanse blad The New Yorker. Jean-Jacques Sampé overleed minder dan een week voor zijn 90ste verjaardag. AZ heeft op overtuigende wijze de play-offs van de Conference League gehaald. De Alkmaarders wonnen op eigen veld met 7-0 van Dundee United uit Schotland. Ruim genoeg om de 1-0-nederlaag van vorige week weg te poetsen. In de play-offs speelt AZ tegen Gil Vicente uit Portugal. Eerder op de avond plaatste ook FC Twente zich voor de play-offs van de Conference League... na een 4-1-overwinning op Tjukaricki uit Servië. De volgende tegenstander van FC Twente is het Italiaanse Fiorentina. Het weer. Vannacht is het helder. Minima tussen 14 en 18 graden. Overdag warmt het weer snel op. Het wordt dan weer 30 tot 33 graden met volop zon.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 Kaylee, did someone send you rose? Zandvoort en Zomerhits. Door number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was you. Until I found out that his mom made the food. It was good though.